Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De zoektocht naar een nieuw kabinet gaat verder. Of in ieder geval het bekijken van wat de opties zijn. Achter elkaar komen alle leiders van de partijen in de Tweede Kamer vandaag en morgen langs bij de nieuwe verkenner Cenk Willink. Sylvana Simons van Bij1 was vanochtend de eerste. Ik denk dat het een heel ander gesprek zal worden. Het vertrekpunt is anders, de insteek is anders. Dus ehm, ik, laat het, eh, ik laat het gewoon gebeuren. VVD-leider Rutte is morgenmiddag als laatste aan de beurt. Een sleepboot van de kustwacht trekt op dit moment een zeecontainer door de Waddenzee. Gisteren vielen vijf van die dingen van boord in de buurt van Ameland... bij een schip dat op weg was naar Rotterdam. Eén is er dus teruggevonden. De vier anderen zijn nog spoorloos. Amsterdam wil alcohol en lachgas kunnen verbieden in bijvoorbeeld parken... om te voorkomen dat het te gezellig wordt. De laatste tijd is het al meerdere keren gebeurd... dat grote groepen feestjes bouwden in het Vondelpark zonder afstand te houden. De gemeente is bang dat het vaker gebeurt als het echt lente wordt. En een Amerikaanse vrouw heeft na 30 jaar haar nagels geknipt. Meer dan 7 meter lang waren ze, alle 10 bij elkaar dan. En dat is goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Afwassen of het bed verschonen, dat was bijna onmogelijk. En daarom liet de vrouw ze in een kliniek wegzagen. En na afloop was ze wel opgelucht. En wat what's it feel like when Oh my god, a lot my knuckles seem like they just loosened up. Mm-hmm. Ze was trouwens niet de vrouw met de langste nagels ooit. Een andere Amerikaanse liep met nagels van alles bij elkaar 8,5 meter. Die braken jaren geleden af bij een autoongeluk. Het weer vrijwel overal droog. Soms eventjes zon en een graad of 9. Morgen kan in, kan in het noorden een beetje regen vallen. Het wordt dan 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 Komplein Amstel, een kwartier vertraging tussen Zeeburg en Amsterdam Centrum.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 In totaal zijn nu acht meldingen bekend. Informateur Cenk Willink is bezig met zijn gesprekken met de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Sylvana Simons van B1 kwam als eerste langs. Zij noemde de aanpak van Cenk Willink verfrissend. De politie in Zeeland waarschuwt voor overstekende zeehonden. Die kruipen bij de Brouwersdam vaak ineens de weg over. De stichting Reddingsteam Zeedieren snapt niet waarom ze dat doen. In de Brouwersdam zit namelijk een sluis waar de zeehonden doorheen kunnen. Het weer af en toe zon en zo goed als droog.